Renate Kok met het NOS Journaal. In de zuidoostelijke helft van het land kan het volgens het KNMI nu zo koud zijn dat het strooisout niet meer werkt. Daardoor kan het daar verraderlijk glad zijn als natte weggedeelten opvriezen. Ook op andere plekken in het land kan er nog altijd overlast zijn. Rijkswaterstaat zegt dat water op de weg weer kan bevriezen... waardoor er opnieuw gladheid en ijsplaten kunnen ontstaan. De NS laat vandaag alleen sprinters rijden omdat er ijsafzetting aan de bovenleidingen wordt verwacht. De Tweede Kamer roept het kabinet op om de massamoord op Armeniërs tussen 1915 en 1917 formeel te erkennen. De regering houdt het tot nu toe op de kwestie van de Armeense genocide. Een meerderheid in de Kamer vindt dat absurd. De Tweede Kamer erkende drie jaar geleden zelf de Armeense genocide wel op initiatief van de ChristenUnie. 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs werden toen vermoord door de autoriteiten van het Ottomaanse Rijk, het huidige Turkije. De Turkse regering wijst de formulering genocide van de hand... en ziet het gebruik van dat woord als een provocatie. In Rotterdam-IJsselmonde zijn afgelopen nacht 24 bewoners uit een flatgebouw gehaald vanwege een zeer grote brand. Twaalf woningen zijn ontruimd, meldt de regionale omroep Rijnmond. De brand ontstond rond kwart voor twee op de achtste etage. Inmiddels is de brand geblust. De bewoners van de appartementen zijn in een sporthal opgevangen. Waardoor het vuur is ontstaan is nog niet bekend. Potik van de Zandschulp is bij zijn debuut op de Australian Open in de eerste ronde uitgeschakeld. De 25-jarige tennisser verloor in drie sets van de Spanjaard Alcaraz. Van de Zandschulp, die 151ste op de wereldranglijst staat, had net als de 17-jarige Alcaraz het hoofdtoernooi van het Grand Slam toernooi bereikt via de kwalificaties. Het weer, het is zo goed als droog. De wind is wat gaan liggen en het vriest 6 tot 12 graden. Later overdag blijft het bewolkt. Op de Wadden kunnen ook enkele sneeuwbuien voorkomen. En in het zuiden soms wat zon. De temperatuur blijft steken rond de min 5 graden.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 Let's rock and roll. Here we go. Here we go. Here we go. Let's rock and roll. Here we go. Here we go. go ahead, baby. soul. could, but I can't. So if you would, please kiss me now, and I'll alone.